City Dijkers met het NOS Journaal. De EU wil het laten repareren van spullen makkelijker en goedkoper maken. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan... waarin fabrikanten verplicht worden om 5 tot 10 jaar na aankoop... de optie om een product te repareren aan te bieden. Binnen de garantietermijn moeten ze zelfs verplicht voor reparatie kiezen... als het goedkoper is dan een nieuw product aanbieden. Brussel hoopt met het plan de hoeveelheid afval te verminderen en dat er minder nieuwe grondstoffen te hoeven worden gebruikt, zodat de CO2-uitstoot vermindert. Het RIVM bereidt zich voor op een mogelijke schimmeluitbraak bij mensen. De schimmel, Candida auris, verspreidt zich nu al snel in de VS... en duikt ook op in landen rondom Nederland. Bij mensen met een slecht immuunsysteem kan de schimmel een ernstige infectie veroorzaken. De Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, heeft de rente opnieuw verhoogd. De verhoging van 0,25 procentpunt is al de negende in een jaar tijd. De dreigende bankencrisis is voor de Fed geen reden om de rente niet verder te verhogen. Volgens de bank is de strijd tegen de hoge inflatie nog niet gestreden. Whiskymaker Jack Daniels heeft een fabrikant van hondenspeeltjes voor de rechter gesleept. De producent vindt dat het hondenspeeltje met de naam Bad Spaniels te veel lijkt op de flessen van Jack Daniels. Het gaat om een speeltje in de vorm van een drankfles. Ook staat er op Bad Spaniels dat die 43% poep bevat. Op de plek waar bij de bekende whisky staat dat er 40% alcohol in zit. Jack Daniels is bang dat klanten denken dat het bedrijf meewerkt aan het hondenspeeltje.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 But now it's like you're leaving me for dead. We're finally out of time. of you every step of the way. And I I'll be there to wipe your tears. see. my pride. cause I've seen her before Smell the perfume as she walks through the door I wanna know close, but she ain't going on you.